Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Chili is getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Of er veel schade is aangericht is nog niet duidelijk. Wel zijn een aantal gebieden langs de kust uit voorzorg ontruimd vanwege mogelijke overstromingen. Volgens de autoriteiten is er geen tsunami te verwachten. Zittend president Wade van Senegal heeft toegegeven dat hij de verkiezingen van afgelopen dag heeft verloren. Volgens de staatstelevisie erkende hij zijn nederlaag in een telefoongesprek met zijn tegenstander, de liberale oppositieleider Sal. Het was de tweede ronde van de verkiezingen. De eerste ronde, eind februari, werd overschaduwd door rellen, waarbij zes doden vielen. De verkiezingen van afgelopen dag verliepen ordelijk, op een paar opstootjes na. De kandidatuur van de 85-jarige Wade was omstreden. Hij heeft er al twee termijnen op zitten, maar het Hoge Rechtshof maakte geen bezwaar toen hij in strijd met de grondwet opging voor een nieuwe ambtsperiode. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor meer democratie. Het was de grootste demonstratie sinds de verkiezingen van december 2010, toen president Lukashenko voor een vierde termijn werd gekozen. De oppositie demonstreert elk jaar op 25 maart, de dag dat Wit-Rusland zich in 1918 onafhankelijk verklaarde van Rusland. Een paar jongens hebben vanmiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar een huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden tijdens het buitenspelen. De politie zette de buurt af en ontruimde uit voorzorg een aantal huizen. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen om het onschadelijk te maken. De bewoners konden daarna weer terug naar huis. De politie zegt nu dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Het weer helder, later vannacht op de meeste plaatsen mist. Het is een graad of 4. Overdag eerst grijs, daarna zonnig en er worden 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden.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 I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue You Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day.